12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Op de plek in Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort... is vandaag negen Cubaan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg bekendgemaakt. Oekraïense bergers verzamelden onder meer kleding, post, paspoorten... sieraden, knuffels en foto's. De dag verliep niet zonder incidenten. Rond het middaguur werd er in de omgeving geschoten. Dat toont volgens Albersberg eens te meer aan dat de missie nog niet kan worden hervat. De 16-jarige Anthony, die vastzit voor het doodsteken van zijn medeleerling Wesley op het Corbulo College in Voorburg, heeft vrijdag na zijn aanhouding al een bekentenis afgelegd. De advocaat van de jongen zegt dat zijn cliënt Wesley wilde slaan. Of hij bewust een klap heeft gegeven met een mes in zijn hand zullen we volgens de advocaat nooit weten. De eigenaar van het grootste cruiseschip ter wereld, de Oasis of the Seas, krijgt een boete van rond de 600.000 euro. Toen het schip in Rotterdam lag, kwam de arbeidsinspectie aan boord. Die constateerde dat 48 bemanningsleden geen geldige werkvergunning hadden. Ook bleek dat een aantal bemanningsleden veel te lang moest werken. Sommigen werkten 14 tot 16 uur per dag. Rianne Donders wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. De 54-jarige Donders is lid van het CDA en sinds 2004 burgemeester van Gelderop-Mierlo in Brabant. Roermond had twee jaar geleden al een nieuwe burgemeester moeten krijgen, maar doordat vertrouwelijke gegevens uitlekten rond een benoeming zat Roermond twee jaar met een waarnemer. Het Nederlands elftal heeft voor de tweede keer verloren in het kwalificatietoernooi van het EK. Oranje ging uit tegen IJsland met 2-0 ten onder. Voor de rust kwam IJsland door een penalty op 1-0 en vlak voor de rust werd het 2-0. Nederland heeft nu drie punten uit drie wedstrijden en kan zich niet veel misstappen meer veroorloven in zijn pool. Het weer, alleen in het noordwesten en langs de westkust blijft nog een bui mogelijk. In de rest van het land blijft het zo goed als droog.